Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op een festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Volgens de politie hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen stortte een groot deel van de tent in door het plotselinge noodweer. Er waren toen zo'n 150 mensen in de tent. In Rijnsburg woedt al sinds het begin van de nacht een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. Omwonenden moeten ramen en deuren nog steeds dicht houden vanwege de rook. Brandweer heeft moeite om bij het vuur te komen. Daarom is een sloopbedrijf ingezet om het pand deels af te breken. Het gebouw zou al gesloopt worden. Veel mensen die vannacht terugkwamen van een avond stappen kwamen naar de brand in Rijnsburg kijken en werden op afstand gehouden. De omstanders leverden volgens de brandweer geen problemen op en niemand raakte bij de brand gewond. Bijna 3,3 miljoen kijkers hebben gisteravond de succesvolle race van Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag gezien. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Kromowidjojo won gisteravond op de Olympische Spelen goud en Veldhuis pakte de bronzen medaille. Afgelopen donderdag keken 3,7 miljoen mensen naar de 100 meter vrij, waar Kromowidjojo haar eerste gouden plak haalde. In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles hare kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. In ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. De generaal zou aan het kartel onder meer informatie hebben gegeven over de verblijfplaats van hun grootste concurrent. Het weer voor langs de kust buien die zich vanmiddag richting het oosten verplaatsen. Ook neemt de kans op onweer dan flink toe. En het wordt 22 tot 25 graden. Ook de komende twee dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zijn er problemen bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. De hoofdrijbaan is dicht na een ernstig ongeluk tussen de knooppunt de Ridderkerk en Plein. Van de parallelbaan is maar één rijstrook open.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 Geschreven door, eh, door hemzelf samen met, eh, Paul, nee, met Robbie Harrington. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. Gunpowder and Lee, dit is Marinda Lambert. County Road 233 Under my Ik zei lead, lees daar lead. Gunpowder en lead, nou ja, dat komt ook beter overeen. Hè? Want eh, met gunpowder bedoelen ze dus het kruid in een geweer. En met lead bedoelen ze natuurlijk de kogel die eruit komt als je dat geweer afschiet. In My Next Life, de single edit. Next life, I won't cuss so much. I won't next line Een titeltrek van een cd die uitkwam in eh, november van het vorig jaar. Terry Clark bracht deze cd uit in My Next Life, zo noemt ze ook de cd. En dit was de single edit daarvan, de single remix om helemaal precies te zijn. Alan Jackson, hij bracht ook een cd uit in het vorige jaar. The Small Town, Southern Man. En ook daarvan weer de single edit. middle daddy's daddy before him Brought up working on the land Fell in love with a small town woman And they married up and settled down Natural way of life if you're lucky For a small town southern man First there came four pretty daughters For this small town and plan Seven people living all together in a house built with his own hands Little words but love and understanding from a small town southern man Violent death came calling for this small town southern man. He said it's alright cause I see angels and they got me by the hand. Don't you cry and don't you worry, I'm blessed and I know I am. Cause God has a place in heaven for a small town southern man. And he take same mistakes that you did I will not let myself cause my heart so much misery McIntyre samen met Kelly Clarkson. En Kelly Clarkson, zij schreef het en vroeg aan Reba McIntyre... zou jij het leuk vinden om dat duet samen met mij te zingen? En natuurlijk wilde Reba dat doen. En ik heb begrepen dat het ook op haar laatst verschenen LP, eh, CD gaat komen hoor. Van die Reba McIntyre en van die Kelly Clarkson. Eén nummer, twee CD's. Moet een hit worden hè. Everyday America. weet wel, een van de lead vocalisten van deze formatie, Sugarland. Zij heeft het helemaal zelf geschreven hoor. En dat zou ik ook zeggen als ik een nieuwe cd uit mocht brengen. Mark Wills deed het op Epic Records. Days The Thunder. dat is ook muziek uit het jaar 2007. Kwam net niet in mijn lijstje van de 10 beste die ik een week of twee geleden heb uitgezonden. Maar het was me net op het randje hoor, want hij zou er toch heel duidelijk bij kunnen zijn. Let's try goodbye, Amy Daly. Langzaam zeker eh, verdwijnt die Emmy Daly uit uw speakers met Let's Try Goodbye. Nou ja, dat is nooit eh, leuk om een goodbye te zeggen tegen iemand. En zeker niet als je zeker weet dat je ze bijna nooit meer terug zult zien. Hè? Dat hebben wij ook even gehad met uh, Leanne Rimes. Zij zei ook even goodbye tegen de country scene. Maar gelukkig is ze teruggekomen hoor. Nothing better to do. Als dat maar niet autobiografisch is. come smoke my Ik hoop niet dat ze daarmee bedoelt van ja, ik heb toch niks beters te doen dan country music te maken, want de pop dat lukt me niet. Suspicious, dit is Tim McGraw op woorden van Dave Malloy. I'm so glad that I met you baby I'm so proud when we walk in the like I do I get this feeling that I'm losing you I get these suspicions Even though I know that you love me, baby And I really shouldn't feel this way Ooh, suspicious every man's mind. the keys you carry around I ain't never seen you use them But I've never seen you lose them That jingle jangle makes a lonesome sound You said I see curiosity Has finally got you, some. I'm glad you finally are the keys to my past. So I'll tell you all about them one by one. Here's the key to the Chevrolet. I picked your mom up in on our first date. We must have drove around the square a hundred times. And this one's to one more key. He said this one, oh, it's special, son. It doesn't fit a thing. But I got it from my dad. Who got it from his dad. And I've never had it all this old way. brought me luck and it's brought me love and it's seen my dreams come true. And I've been waiting on this day to give this key away. Just like my dad, I'll pass it on to you. It's the key to faith, the key to hope, the one you turn to at the end of your turned its back on you. It'll be there through thick and thin, such a. Turn It Over with a Key. Trailer Park Pulp Fiction. Brian Fontenot, zo heet deze man. En eh, ja, je hebt er eigenlijk nog nooit niet, eh, niets van gehoord. Hier in de country scene in Europa. Hoeft hij zich helemaal niet voor te schamen, want Emma May Jacob, die kennen wij ook niet. Ja, dat krijg je als je een eh, verkeerde schuif openzet. Hè. Ik, ik had gedacht om Emma eh, May Jacob te draaien, maar ze had ineens wel een hele zware stem. De stem had zij gekregen van Travis Tritt Richard Marks. Hij schreef het You Never Take Me Dancing. En die dame, die Emma May Jacob, die krijgt later nog wel een herkansing hoor. Whiskey Falls. Passing through Memphis, one night in May. saw waiting tables in a Bill Street Blues cafe. The band was playing strong, but she was sad and stayed. I'm Falling. Ja, en die houdt dan ineens op met, uh, met zingen, hè, zo iemand. Nou ja, goed. Dat maar. Toby Keith, get my drink on. I'm gonna get my drink on. I'm gonna hear me a sad song. My baby just left home. I didn't treat her right. Right here's where I've been long. I'm gonna stay till the money's gone If it takes me all night gonna get my drink on. Well, I got some little problems, and the only way to solve them is a surefire way I know. And when the going gets tough, well, the tough get going to the little bar down the road. I'm gonna get my drink on. I'm gonna hear me a sad song. My baby just left home. I didn't treat her right. Right here's where I belong gonna stay till the money's gone If it takes me all night long I'm gonna get my drink on There's a cold bar stool for a hot-headed fool And I'm gonna hop right to it Or a seat at a table with a jug of black label If a 12-pack won't quite do it I'm gonna get my drink on I'm gonna hear me a sad song My baby just left home I didn't treat her right Right here's where I belong stay till the money's gone If it takes me all night long I'm gonna get my drink on Well, Joe the bartender, she's a mighty good friender And she likes my company When she says last call for alcohol That won't apply much to me I'm gonna get my drink on I'm gonna hear me a sad song My baby just left home and didn't treat her right That is where I belong I'm gonna stay till the money's gone If it takes me all night long I'm gonna get my drink on If it takes me all night long Gonna get my drink on Drink on Yeah Gonna get my drink on Chestnut Award van Jerry Haynes. Rolling with the flow. Inside my head. Before I'd reach 30, I'd be dead. But somehow on and on I go. I keep on with the flow. Folks said that I would change my mind straighten up and do just fine Oh, but I still love rock and roll So I keep on rolling with the flow While guys my age are raising kids I'm raising hell just like I did loves me, yes I know I'm going with the flow. Oftewel, ik leef maar gewoon ja, zoals het komt. Het gaat gewoon allemaal zijn gangetje. I don't know when to quit. Dat zeggen de roadrunners. If I drink one, I drink a hundred, try to have a little fun. Might not come in until the sun comes up.